12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse regering wil dat terreurveroordeelden minder snel worden vrijgelaten. Met een noodwet wil de regering het onmogelijk maken dat terroristen... na het uitzitten van de helft van hun straf al vrijkomen. De maatregel volgt op een aanslag van gisteren in Londen... waarbij een moslim-extremist twee mensen neerstak. Hij was een week eerder vervroegd vrijgelaten. In de noodwet staat dat terreurveroordeelden minimaal twee derde van hun straf moeten uitzitten... en alleen vervroegd vrij mogen komen onder zeer strenge voorwaarden. In Zaanstad zijn de afgelopen twee weken bijna 200 wapens ingeleverd bij de politie. Er zijn onder meer vuurwapens en messen ingeleverd. De actie hield in dat mensen twee weken lang wapens konden inleveren... en het was bedoeld om wapenbezit terug te dringen. Vorig jaar kwam de politie 140 keer in actie bij een steek- of schietincident in Zaanstad. Warenhuisketen Hudson's B heeft in de drie jaar dat het bedrijf in Nederland was... bijna 184 miljoen euro verlies geleden. Dat staat in het eerste faillissementsverslag van de curatoren. Elk jaar maakte het bedrijf een verlies van tientallen miljoenen euro's. In totaal is er voor ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in Hudson's B Nederland. 15 filialen gingen eind vorig jaar allemaal dicht. Op 31 december ging de keten officieel failliet. Het OM heeft celstraffen van 14 en 16 jaar geëist tegen twee mannen die betrokken zouden zijn bij de moord op een spyshop-medewerker. Het slachtoffer werd in 2015 voor zijn huis doodgeschoten. Volgens het OM hebben de twee mannen informatie doorgespeeld aan de schutter, zodat hij wist wanneer hij moest toeslaan. De schutter is nooit gepakt. De bende van Ridouan Taghi zou erachter zitten.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 Yeah, I heard on the radio that she always go harder. Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. the floor, you got that. Oh no, no, no, no, no.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 the rain go down the drain. destructive, and I can change the atmosphere. all I ask from you is patience, some patience, some patience. Just let me know. Can you? when I lose control. one solution is my queen, cause she stays strong.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 So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling right. I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine.